Gert Kluk bij het NOS Journaal. De politie heeft een computernetwerk opgerold dat criminelen vermoedelijk gebruikten om versleutelde berichten te versturen. De aangehouden verdachte verkocht telefoons voor 1500 euro per stuk. Daarmee kon niet gebeld worden, ze waren puur voor het versturen van versleutelde berichten per mail. In het bedrijf van de man werden ook servers gevonden waar het dataverkeer over liep. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag het nieuwe gebouwencomplex van het internationaal strafhof geopend, in het bijzijn van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Het complex, naar Deens ontwerp, ligt in de duinen en was al sinds half december in gebruik. Tot die tijd waren de 1200 personeelsleden verdeeld over twee gebouwen. De man die vorig jaar moedwillig een gasexplosie veroorzaakte in zijn appartement in Venlo is veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De eis was 4 jaar en tbs. De rechter oordeelde verder dat de man zich moet laten behandelen voor zijn psychische problemen. Het kabinet hoeft de wet die het associatieverdrag met Oekraïne goedkeurt niet in te trekken. De oppositie had een motie ingediend om de wet van tafel te halen gezien het referendum, maar die werd verworpen. Premier Rutte zegt dat onderhandelen met zijn Europese collega's het beste resultaat voor het nee-stemmer oplevert, omdat Nederland dan het verdrag met Oekraïne kan bijstellen. Gemeenten weten niet welke privacygevoelige informatie ze mogen vragen van mensen die aankloppen voor zorg of ondersteuning. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Gemeenten stellen wel allerlei persoonlijke vragen, maar wat ze mogen vragen en onder welke voorwaarden is voor gemeenten en burgers onduidelijk. Het Metropoolorkest krijgt de oeuvreprijs Jazz World 2016. Het orkest krijgt de prijs vanwege de veelzijdigheid, het enorme oeuvre en de prachtige samenwerking met vele grootheden, zo staat in een rapport. De prijs wordt op 24 juni uitgereikt in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Eerder dit jaar kreeg het orkest ook een Grammy Award. Het weer morgen vrij zonnig en droog. In het noorden kan het eerst wat bewolkt zijn. En het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel avondspitsfiles in de Randstad beginnen nu op te lossen. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Dorp nog 4 kilometer.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 Op straat blaffen honden... voordat de avond valt. Tot zover het ritme van ZFM. 19 april... Um, we hebben vanavond een eh, korte agenda. En dat betekent eh, dat in, na deze vergadering er nog een raadsvergadering plaatsvindt.